En die voor vernielingen en verkeersmisdrijven met 10%. Dat blijkt uit onderzoek van de Raad voor de Rechtspraak. Volgens de Raad lijkt het erop dat de rechters de maatschappelijke roep om zwaardere straffen volgen. Jongeren met een beperking worden in sommige regio's te vroeg van school gestuurd... zeggen scholen voor speciaal onderwijs tegen Reporter Radio. Vanaf hun achttiende hebben jongeren met bijvoorbeeld autisme of het syndroom van Down... toestemming nodig om tot hun twintigste naar school te gaan. Maar niet alle regionale schoolbestuurders geven die toestemming. Volgens de scholen is het extra onderwijs cruciaal voor de jongeren. De KLM heeft vorig jaar geweigerd om mee te werken aan de uitzetting van Lillian Hovik, schrijft de Telegraaf. Er waren twee KLM-tickets naar Armenië geboekt maar de luchtvaartmaatschappij annuleerde die de avond voor vertrek. Een directeur meldde dat ook aan de dienst terugkeer en vertrek. Waarom de KLM niet wilde meewerken wil het bedrijf niet zeggen. Asielzoekers op de Griekse eilanden hebben geen toegang tot een eerlijke asielprocedure. Door het afsluiten van de overvolle opvangkampen veranderen die in gevangenissen, zegt de hulporganisatie Oxfam Novib. De mensen daar hebben maar beperkt toegang tot rechtshulp, want er is een tekort aan tolken en advocaten. Maar twee op de 100 migranten krijgt er juridische bijstand. Aanklagers in de VS hebben R&B-zanger R. Kelly ook beschuldigd van omkoping. Hij wordt al langer verdacht van het misbruiken van vrouwen en meisjes... en het maken van kinderporno. Maar hij zou in de jaren 90 ook een valse identiteitskaart hebben geregeld...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 Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say tonight then how the reindeer loved him as they shouted out with glee. Rudolph the red-nosed reindeer, he'll go down in history. You better keep your nose a red, red rose.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 en stuur je allemaal fijne dagen en